Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De onderwijsinspectie maakt zich zorgen over het burgerschapsonderwijs. Daarbij leren kinderen op de basis- en middelbare school en het mbo... over democratie, maar ook hoe je met elkaar omgaat en ruzies oplost. De inspectie ziet dat veel scholen niet weten hoe ze de lessen moeten aanpakken, terwijl het verplichte stof is. Bij taal en rekenen is veel duidelijker van wat moeten kinderen leren. Dat hebben we vrij concreet beschreven en er zijn ook allemaal boeken voor hoe je dat moet doen. En bij burgerschap hebben scholen heel veel vrijheid om dat zelf in te vullen. Maar dat betekent dus ook dat je aan de slag moet om dat te gaan invullen. En scholen vinden dat moeilijker, omdat het gewoon eh, meer werk van ze vraagt en ook best ingewikkeld is. De helft van de onderzochte scholen heeft het burgerschapsonderwijs niet op orde. Een nieuwe stap in de bloedige burgeroorlog in Soedan. De rebellenbeweging RSF komt daar met een eigen regering. De leider van de groep zegt dat hij staat voor vrede en eenheid. Maar correspondent Ellis van Gelder gelooft er geen bal van. Wat we nu eigenlijk zien is dat de RSF nu het grootste deel van het westen in handen heeft van Soudaan. Dat is die regio Darfur, een gebied zo groot als, als Frankrijk. Ehm, en ja, eigenlijk betekent dat dus alles behalve eenheid. Maar ja, dat dat land nu echt uiteen dreigt te vallen of lijkt te vallen. In de oorlog zijn de afgelopen jaren al tienduizenden burgers gedood, verminkt en verkracht. Van alle oorlogen en ellende in de wereld is de crisis crisis in Soedan volgens de Verenigde Naties de ergste. En hulpdiensten in Groningen zijn gisteravond groot uitgerukt voor een schip dat in nood zou zijn. Een brandweerwagen, twee ambulances, politieauto's, een reddingsboot en een helikopter werden ingeschakeld. Maar die konden allemaal weer omkeren. Er bleek niks aan de hand. De helikopter is even ter plaatse geweest en de personen eh, blijken niet in nood. Deze zijn aan het barbecuen ter plaatse. De helikopter eh, gaat even landen en die gaat even overleggen met de landeenheden eh, over. Omstanders hadden een noodoproep gedaan omdat ze rook zagen op het schip... maar de drie bemanningsleden zaten dus lekker te barbecuen en wilden niet gered worden krijg je het weer nog. In het oosten is het grijs en zijn er wat buitjes. Naar het westen toe is het vaker droog en zijn er af en toe opklaringen met zon. Het wordt vanmiddag maximaal 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam... de A10 Noord richting Utrecht. Voor de Zeeburgertunnel is de vertraging een kwartier.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 Nog een vol uur luisteraars. Tot 12 uur ben ik bij u. jaren... waar al de dames waren verliefd op allemaal die soldaatjes uit Canada en zo. En de Verenigde Staten die ons eh, hebben bevrijd eh, in de eh, 1945 van de Duitsers, ja... Toen waren ook de Star is heel populair. Hè? una Okay, guys, grab your gal and hit the floor, cause here's that beat you've been waiting to swing to. Who's the loving daddy with the beautiful eyes? What a pair of lips I like to try and decide. I just baby, you with me? baby, wanna wing it with me. So is that, darling, I me waiting while I'm fine time drinking rum and Coca-Cola. Golden Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh tico tico tick, oh tico tico tack, this tico tico, he's a cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy date, a date, a date, a date just or Tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo woo, go on my De Star Sisters met uh, een medley van allemaal bekende naoorlogse liedjes. Ik heb vroeger luisteraars, heel vroeger heb ik verkering gehad met een meisje. En dat was maar 1,55 meter lang. Dus niet lang, hè? 1,55 meter. Ik noemde haar My Little Lady. I think about my baby, a perfect little lady. I think about a shiny golden hair. never been a dreamer But every time I see her I start to float away into the air Whoa, oh, my little lady You can make morning without a single warning. Before I finish yawning, she's there. I think about my baby, a perfect little lady. I think about a shot. love altijd vrolijke tremolo's met My Little Lady. Mijn kleine meisje. Verdomd klein meisje hoor, hoor. Dames, zit u er klaar voor? Bent u, en, eh, zit u er klaar voor? Hier is hij hoor, Lou Rawls. Met die sensuele stem. You'll never find... Hij heeft nog bij mijn les gezeten. You'll never find... Let me hoor maar gaat hij me zo nazingen, let maar op.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 Dan mis je mijn liefde het meest. <laughs> Ja. Eh, eh, aspirant eh, DJ's, hier bij Radio Zandvoort ook, collega's van me, zeg maar. Vrijwilligers meestal die eh, willen graag allemaal doorbreken in Hilversum. En nou hebben ze gevraagd, daar kan jij niet zorgen dat wij eens op auditie kennen in, in Hilversum. Heb ik Gerard Cox gebeld. Nou, die zegt er het volgende over. Als je Hilversum wil, dan moet je even naar Gerard luisteren nou, hè. Maar nee. Wijst mij de weg in Hilversum, wie wil met mij in zee? Ik wil een kans bij de tv. Wie wijst mij de weg in Hilversum, wie heeft in mij idee? Een grote klik bij de tv. Hilversum is één club vriendjes, sterker nog het is het Goos matras. Niemand weet wat zijn bed of vrouw ook weer was. Als je vriendjes hebt, dan kom je ver maar ken geen mens en ben dan ook bij lange na geen echte ster. Kreeg ik maar de kans in Hilversum, dan maakte ik het helemaal. Twee nippels geven per kwartaal. Kreeg ik maar een zuil in Hilversum, dan maakte ik het waar en hoe. En kon ik ook gauw naar Duitsland toe. Ledental zou door mij stijgen, sneller haast nog dan dat van de troos. En de zendtijd werd haast zoveel als de noos. Ik werd ook beroemd zoals Karel, Jos van der Valk, Johnny en Rek waren al gauw niet meer in tel. Ik weet zo slecht de weg in Hilversum. Ik zoek brood met beleg in Hilversum. al zo door mij stijgen, sneller haast nog dan dat van de troos. En de zendtijd werd haast zoveel als de noos. Ik werd ook beroemd zoals Karel, Jos van der Welk, Johnny en Rek waren al gauw niet meer in tel. Ik weet zo slecht de weg in Hilversum. Ik zoek brood met beleg in Hilversum. mij de weg in Hilversum. Nou, eh, collega's, eh, DJ's eh, bij Radio Zandvoort, u hoort dat als je naar Hilversum wil... en je wil bij de radio of bij de tv zelfs, we hebben hier in Zandvoort natuurlijk ook tv... moet je even niet vergeten dat we hier ook tv hebben. Camera Obscura, ja ja. Ehm, nou goed, genoeg erover. Uh, when I woke up this morning, luisteraars, toen ik vanmorgen wakker werd... waren jullie in mijn gedachten. Dat geloof je misschien niet, maar het is echt waar. Luister. Well, I woke up this morning. You were on my mind. You en jij en jij. Jullie allemaal. I said, you were on my mind. Christian St. Peter's, You Were On My Mind. I've got troubles, oh, I've got worries, oh. I've got wounds to bind. So I went to the corner just to ease my pain. I said, just to ease my pain. in this morning, you were on my mind. I said, You. queen. No milk today, my love has gone away.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 No milk today. Herman Hermits eh, zong dat voor u. Kan er ook niks aan doen. Eh, eh, hij heeft een eigen melkzaak, overigens. En die melkzaak is kennelijk gesloten vandaag. somebody, If you you really can hurt me. I'm the one that worries about you. If you gotta make a fool of somebody, if you gotta make a fool of someone, dear, you really can hurt me. I'm the one that worries always true Daytime, nighttime, anytime at all I'll rush to your side anytime you call Just to be near you, you know Anywhere I'll go How could you hurt me so? Oh, if you gotta make a fool of somebody If you gotta make you really can hurt me. I'm the one that worries about you. Take it easy, baby. Please don't hurt me. Take it easy, baby. Please don't hurt me.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 Heb ik over Theo Maas, Maassen, een tijdje al niks van hem gehoord. Hij heeft een beetje ja, zit een beetje in de, in de ratsmedee, ik maar zeggen. In de ratsmedee. Nou, we gaan toch even naar hem luisteren. Theo! Ik heb afgelopen, ik weet niet of mensen dat volgen of lezen of interviews of zo... dat mensen er al iets van weten, maar ik heb... Eh, afgelopen jaren best een hele eh, moeilijke tijd gehad. Eh, waarin gewoon heel veel dingen zijn... Ik, in ieder geval zijn een hoop dingen gebeurd. dat je, zoveel dat ook vrienden van mij zeiden van... Jezus Theo, je, het is zoveel, moet je niet een keer met iemand gaan praten? Je, iemand die, weet je, misschien niet iemand die iets terugzegt, maar dat jij gewoon kan zeggen wat je wil. En... <laughs> ja. Eh, echt, wat dat betreft zijn jullie er altijd voor mij geweest. En, uh... Eh, maar op een of andere gekke manier geven jullie mij ook het gevoel... Eh, weet je, dat ik het toe doe, dat ik belangrijk ben. En dat is iets, weet je, nu mijn ouders niet meer zijn... is dat iets wat... wat nou ja, het is misschien ook niet helemaal de plek of zo hier. Maar <clears throat> wat, wat ik wel... Uh, bedoel, jullie kennen mij een klein beetje misschien. Hè? Ik, bedoel, ik ben een man van weinig woorden. Eh, <laughs> maar ik wil wel dat jullie... Weet je, ik wil heel graag iets terug doen. Iets, iets waaruit blijkt dat wat ik nu heel onhandig probeer te formuleren... dat ik dat oprecht meen. En daarom heb ik voor jullie allemaal een cadeautje. En dat is natuurlijk hartstikke lastig om voor zoveel verschillende mensen iets te vinden. Maar ik denk dat ik geslaagd ben. Ik heb eh, speciaal voor jullie een eik bedacht... die onder normale omstandigheden nooit in dit programma verzeild zou raken. Maar vanavond wel, omdat ik weet dat jullie het als geen ander zullen waarderen. Dames en heren. Jongens en meisjes. Ga er maar eens lekker voor zitten. Een van de hoogtepunten uit de vaderlandse cabaretgeschiedenis. Veel kijk en luisterplezier. Nou mensen, nou gaan we echt lachen. Dit wordt dat. Ik weet van niks, hè? Ik ben gewoon een... Eh, ik ben gewoon een toevallige passant. Een, een nietsvermoedende voorbijganger. Dat is, het leukste. <laughs> Let op. <laughs> Wisten wist jullie trouwens dat, dat Harry Houdini... die de grote verdwijnkunstenaar, dat hij dat die van origine ook uit Eindhoven komt. Zo, komt hij ook aan zijn naam. Dat is een verbastering van, hè, huh? Houdini hè? Of oh, van de week, van, de week daar heb ik een bekeuring gehad. omdat, omdat ik door het rood was gefietst. Weet je, en zo'n zo, zo, zeikagent, weet je, in plaats van dat hij gewoon een bekeuring uitschrijft... kreeg ik zo'n hele prik te horen wat er zou gebeuren als iedereen door het rood zou rijden. Ik zei, nou, als iedereen nou gewoon stopt bij groen, is er in feite niks aan de hand. Oh, ik begin een beetje moe te worden in mijn benen. een zitgelegenheid. Haha, ha. Even lekker niks. Ha. Hij toch geen seconde rekening mee? Oh. Het was net zo mooi genezen. Anja, wat zat er eigenlijk op die toosjes? Ik dacht, dan moeten wij toch aan al die hondenbrokken. Mensen vragen me vaak, Theo, waar haal je nou eigenlijk je inspiratie vandaan? En jij kun je misschien ook even de afzuigkap aanzetten. Nou, zet ook maar even een raampje open. Dan nou, bel de visite ook maar af. Kom Frans en reken maar een andere keer. Hoe lang blijft zoiets leuk, hè? Gisteren werd het half twee. Rosamunde! Het zou toch leuk zijn als voortaan het journaal zo gepresenteerd zou worden? Hij zou een beetje aan lucht geven aan de zaak. In Irak zijn vandaag 24 Amerikaanse militairen bij een aanslag. Leden van de Staten-Generaal. Eentje op het af te leren, eentje voor onderweg, eentje voor achter mijn oor. Ah, nou kart hij wel een beetje in, hè. Maar goed, daar heb ik scheid aan. Shit, man. Dit is zwaar in je benen, is dit. God, man. Dit is precies zo'n hoogte dat al die spieren hier helemaal... Oh, even hoor. Oh. schietkussen Jonnik, zou dat niks zijn? In drie minuten trainen per dag het lichaam waar u altijd van gedroomd heeft. Vind ik altijd zo'n bullshit. Dat kan toch niet meer. Dat, dat ik in drie minuten trainen per dag het lichaam zou krijgen van een 16-jarig meisje met net iets te grote tieten. Eh. Ik ben wees. wat, wat, wat moet je dan, man? als je vijf bent, kun je naar een weeshuis, man. Als Je, ze zien maar aankomen. Ook nog zitten te denken om mezelf te vondeling te leggen. Weet je, eh, het gekke is dat als iemand doodgaat waar je, waar je veel van houdt, dat, dat, in mijn beleving, die, die dood zelf op een of andere manier zo onbeschrijfelijk mooi is. Dat, dat is het hele probleem niet. weet je, het is die periode daarna. Dat, dat, dat alles maar gewoon doorgaat. Terwijl de enige twee mensen die ooit onvoorwaardelijk van je zullen houden... Weet je, en je hebt vrienden en die zijn lief voor je en die snappen dat je het moeilijk hebt. En je kan erover praten. Je, het is goed om erover te praten. Het is goed om erover te praten. En eh, eh, hij scheidt er ineens mee uit met praten. Hij heeft er genoeg van, denk ik, Theo Maas. Ja, hij heeft inderdaad een beetje moeilijke tijd achter de rug. Ja, eh, hij wordt beschuldigd van ja, iets met zijn vrouw of zo, wat niet helemaal in de haak was. Ik weet, ik weet het allemaal niet hoor. Ik wil hem, ook, uh, ik wil hem zelf ook uh, nergens van beschuldigen, luisteraars. Want dat is... niet. Eh, even kijken of ik nog voor u in, in petto nog heb hoor. Nou, deze. Well, the Lord, he thought he'd make a man. These bones are gonna rise again. Made them out of mud and a little bit of sand. These bones moans are gonna rise again. Lord, I knew it, didn't I know it? Didn't I know it? These bones are gonna rise again. Lord, I know it. Didn't I know it? These bones are gonna rise again. my apples, I believe. These bones are gonna rise again. no match, Lord, I expect These bones are gonna rise again. Lord, I know it. Didn't I know it? These bones are gonna rise again. Lord, I know it. Didn't I know it? These bones are gonna rise again. Out of this garden you must get. naast mij mijn collega Hans Wassenaar. hij vindt Wassenaar, zegt hij net. Hij heeft ze eigenlijk al vier weken niet gewassen. <laughs> nee hoor, valt mee, luister. hey Hans, eh, wat, wat, ga je straks allemaal voor ons, eh, voor ons doen, jongen? Vertel, vertel het eens even. Eh, nou, dat zal ik je vertellen. Eigenlijk weet ik het niet. Ik neem altijd een hele hoop muziek mee. Ja. En ter plaatse ga ik bedenken wat ik, wat ik dan ga draaien gewoon. Oké. En dat is, eh, dat is eigenlijk het leuke ervan, want dat doe jij ook, hè? Ja, jij maakt ook geen playlist. L'improvision heet dat, oftewel improvisatie. Oh, ja, ik heb gewoon een koffertje, met ja, koffertje met muziek mee en dan denk ik van, wat ik nou weer draaien? dat bedoel ik. En soms dan eh, mik ik mis, hè, of ik heb een cd die is beschadigd. Nou, heb je ook wel eens, hè? Live, hè? En dan ben ik zelf ook meteen beschadigd, dan voel ik mij, ja, dan voel ik mij een disjockey. in eh, degenererende disjockey. Ja. Een oude... Eh, eh, eh, nou ja. Ja, maar de, de, de, luister, de, luisteraars nemen mij dat niet kwalijk. Het is ook live, hè? Dus dat, live en gezellig. Live en kicking, hè? En live en kicking. Hey, weet je, loop je wel eens nachts buiten? Dat je s'nachts buiten loopt? Dat je, heb je een hond of niet? Nee, we hebben geen ik heb mijn vrouw. Oh, je oh, moet je ook uitlaten? Die moet ik ook <laughs> uitlaten. nou, we hebben vroeger een hond gehad. Ja. En dan moet je natuurlijk elke avond moet je uitgaan. Ja. En wij hebben gewoon gezegd, we klaten nu elkaar uit elke avond. Ja. dat, is, dat eh, is goed voor lijf en leden. Maar waarom vraag ik dat nou? Ja, geen idee. Omdat de nacht, He? beste Hans, de nacht ja. heeft duizend ogen. Ja, The night has a thousand eyes. They say that you're a runaround lover, though you say it isn't so. But if you put me down for another, I'll know, believe me, I'll know. Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see if you are not true to me. So remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes.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 I said, just to ease my pain. I got troubles, oh, oh, oh. I got worries, oh. oh this morning, you were on my mind. I woke up this morning, you were on my mind, Joker. Joker Westerberg. Ja, ik ga het voor Joker draaien, want Joker is zo'n vaste fan van ons. Dat, dat mag ik haar niet onthouden. Ik moest even kijken, ik moet natuurlijk geen nummer eh, kiezen wat ik, al, eh, wat ik al gedraaid heb. Nou, Joker, ik hoop dat ik goed gok. Deze is in elk geval voor jou. cheat, I cheat, I mistreat you. Simplify you, classify you. Deny, defy, mystify you. All I really wanna do is baby be friends with you. Baby be friends with you. are uptight and you drag you down or drain you down, chain you down or bring you down. Grocer Jack. Ik ga de laatste tijd ga ik steeds meer Hans naar Grocer Jack. Want eh, die Albert Heijn is maar veel te duur. En eh, ja, de FOMAC is wel wat goedkoper. in de DK-markt ook wel. Maar, maar Grocer Jack, jongen, daar, daar krijg je een kilo spruitjes voor een cent, joh. dus jij hebt elke dag spruitjes. Nee. <laughs> nou, wat vind jij de lekkerste groente? Uh, lof de wijn lekker. Lof? Ja, dat is het lof. Wij houden van het lof. Niet naar de kerk, maar gewoon eten lof maar je kan in de kerk ook lof eten. Ja, dat weet ik. Dat kan ook. Ja. <laughs> Mijn vrouw die kan namelijk lof heel lekker klaarmaken. Je hebt ook een wijwaterbakje daar. Ja, dat heb je ook, ja. ja. En een zijwaterbakje. Dat heb je ook. <laughs> <laughs> Flauwekul allemaal. Ja, ja, dat ja, maakt niet uit. je <laughs> moet, allemaal kunnen. Zo is dat. Ik slinger er nog een plaatje in en dan, uh, dan ga jij het overnemen. Hans Wassenaar, luisteraars. Nog eh, twee uur volop, volop twee uur lekkere muziek, toch Hans? zeker, zeker. Ik, ik, trek het gewoon door wat jij doet. Oh, gezellig. Ja, zeker. wide. Give me love and remember what I told you. I'll keep you satisfied. You don't need anybody to kiss you. Every day I'll be here by your side. Don't go away, I'm afraid that I might miss you. I'll keep you satisfied. You can always get a simple thing like satisfied. You can always get a simple thing like love.